Goedemiddag, ik ben Bien Buijs. Dit is het nieuws van NOS 3. AstraZeneca is voorlopig niet voor mensen onder de 60. Volgens de Volkskrant is dat wat de Gezondheidsraad adviseert aan het kabinet. Al zouden de meningen van de deskundigen binnen die raad wel verdeeld zijn... en wordt later vandaag de knoop definitief doorgehakt. Het prikken met AstraZeneca voor Nederlanders onder de 60 was al stilgelegd... omdat er heel soms ernstige bijwerkingen zijn... en mensen problemen krijgen met de stolling van hun bloed. In Nederland zijn tot nu toe acht meldingen binnengekomen van vrouwen... die na hun vaccinatie zeldzame bloedstolsels kregen. Politie heeft mogelijk een aanslag op een vaccinatielocatie voorkomen. Een paar weken geleden werd een man uit Den Helder opgepakt... die een vuurwerkbom wilde laten ontploffen... bij de coronapriklocatie in het oude gemeentehuis in Den Helder. De OM neemt het heel serieus. Nou, wij zien dit echt als een daad van terreur. En dat heeft ermee te maken dat het is gericht, eh, deze actie, tegen een eh, kritiek eh, en cruciaal overheidsproces. waarbij echt angst wordt gezaaid onder de bevolking. En er ook sprake is van ontwrichting van sociale en economische structuren. Er wordt nog onderzocht of er andere verdachten bij betrokken waren. Een half miljoen mensen hebben gisteren geprobeerd een plekje in de kroeg te fixen in Utrecht. Volgende week gaan vijf cafés daar als proef open. Mensen mogen na een negatieve test voor een tijdje naar binnen. Er zijn 3000 gelukkigen die een plek, hebben gereserveerd. En er gaan weer heel wat kopjes koffie en thee doorheen vandaag in Den Haag. Er zijn weer gesprekken over hoe het verder moet met de formatie. maar er moet toch een nieuw kabinet gevormd worden. Ook Farid Azarkan van Denk is langs geweest. Zijn belangrijkste gespreksonderwerp premier Rutte. Omdat hij de vorming van zo'n kabinet nu al steeds meer in de weg staat. Maar eigenlijk ook, eh, wat ik de vorige keer zei, er moet een andere bestuurscultuur komen. Meer transparantie, meer openheid. En ik heb de vorige keer al gezegd dat dat het beste is zonder de VVD, zonder Rutte. En ik heb de indruk dat steeds meer partijen dat zijn gaan zien. Ook morgen praat informateur Cenk Willink nog met partijen. Rutte is als laatste aan de beurt. Het weer vrijwel overal droog. Soms eventjes zon en een graad of 9. Morgen kan in het noorden een beetje regen vallen. Het wordt dan 8 tot 12 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB.